uur. met het NOS Journaal. Steve Bannon, oud-topadviseur van president Trump... legt zijn functie bij de Amerikaanse nieuwsorganisatie Breitbart neer. Bannon lag de afgelopen dagen onder vuur... omdat hij in een boek over het eerste halfjaar van Trumps presidentschap... harde uitspraken heeft gedaan. Ze noemde die een ontmoeting tussen Trumps zoon... en een de Russische advocaat verraderlijk en onvaderlandslievend. De president reageerde daar woedend op. Het TBS-systeem moet zo worden aangepast dat het voor verdachten aantrekkelijker moet worden om mee te werken. Daarvoor pleit de TBS-advocaten in een manifest. Ze vinden dat verdachten van tevoren meer duidelijkheid moeten krijgen over de duur van de behandeling. Nu kan TBS steeds worden verlengd. De advocaten vinden ook dat de politiek zich minder moet bemoeien met de TBS. De beroemde Franse actrice Catherine Deneuve vindt dat de MeToo-discussie is doorgeschoten. Volgens haar is er nu sprake van een heksenjacht op mannen. Die moeten kunnen blijven flirten, schrijft ze samen met andere vrouwen in een Franse krant. Deneuve is bang dat de discussie tegenstanders van seksuele vrijheid in de hand werkt. Medicijngigant Pfizer stopt met onderzoek naar nieuwe medicijnen voor Alzheimer en Parkinson. Het onderzoek heeft volgens het bedrijf onvoldoende doorbraken opgeleverd. Effectieve geneesmiddelen zijn er nog steeds niet. Alzheimer Nederland noemt het teleurstellend dat Pfizer stopt met het onderzoeksprogramma. Winnaars van de postcode loterij in het Friese Jestermar willen een fonds oprichten om ook dorpsgenoten zonder lot te laten meeprofiteren. Met het geld kunnen nuttige dingen worden gedaan voor het hele dorp. 273 inwoners van Jestermar wonnen op nieuwjaarsdag samen bijna 54 miljoen euro. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of drie. Morgen is het druilerig met veel bewolking en regelmatig regen.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 bit further away. Mm-hmm. Now there's no reason around why love should say hello and then goodbye. You got a high price to pay. Listen, babe. You're just pushing any love. you can't have no more. If you do, you got a high price to pay.